Kijk, de zaak speelt al sinds juni vorig jaar, dus ze is er al enige tijd mee bezig. Ging dus tot nu toe niet uit van, eh, van een tweede verdachte, maar er is nu toch iemand aangehouden afgelopen donderdag... die ook meteen is weer, eh, weer vrijgelaten is. Die wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Gino... Dus niet van andere strafbare feiten in deze zaak. Puur van het wegmaken van het lichaam. Daar wordt hij van verdacht. Gino werd een jaar geleden ontvoerd uit een speeltuin. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden vlakbij het huis van Donny M. Die heeft bekend dat hij Gino heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Diversiteit op de werkvloer blijft een dingetje. Werkgevers vinden het steeds belangrijker om verschillende mensen te hebben rondlopen. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau lukt dat nog niet echt. Vooral mensen met een arbeidsbeperking komen nauwelijks aan de slag. Volgens de SCP komt dat doordat veel bedrijven niet weten dat ze financiële steun kunnen krijgen als ze zo iemand aannemen. Louis Capaldi heeft de rest van zijn tour officieel afgezegd. Op zijn socials zegt hij dat hij meer tijd nodig heeft voor zijn fysieke en mentale problemen. De zanger heeft Tourette. Afgelopen weekend stond hij op het festival Glastonbury. Maar kreeg hij zoveel last van tics dat zingen niet lukte. En in Rome heeft een toerist vrijdag twee namen in het eeuwenoude Colosseum gekrast met een sleutel. Een doodzonde voor de trotse Italianen. Eh, er staat een video online waarin een Amerikaanse toerist de man met de sleutel tot de orde roept. De namen Ivan en Haley krast hij toerist lachend in de stenen. Er is dus een naam en beeld van hem. Mocht hij worden opgespoord, dan krijgt hij een flinke straf, zegt correspondent Helene Daans. Als dat lukt, dan hangt er deze man ook een hele hoge straf eh, boven het hoofd. In Italië is dat minstens 15.000 euro. En in sommige gevallen zelfs tot vijf jaar gevangenisstraf. En daar moet natuurlijk ook een, eh, een symboolwaarde van uitgaan als je naar Italië komt of naar Rome komt om een monument te beschadigen. Dan kun je beter niet komen. Het weer in de loop van de dag steeds meer wolken, met later ook regen. Het wordt 20 graden langs de kust en 23 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too short. for you. they follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow you they go. This year, good news, giant plenty born in. Go they follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow.